Minister Heersbalin sluit daarvoor vandaag in Marokko een verdrag... Hij noemt het een doorbraak in de strafrechtelijke samenwerking. Met het verdrag wordt het eenvoudiger voor de politie in beide landen om bijvoorbeeld getuigen te horen of bewijsmateriaal op te vragen. Ook kan Nederland aan Marokko vragen om een verdachte te berechten en andersom. Verder wordt het eenvoudiger om beslag te leggen op criminele winsten. Jaarlijks zijn er enkele honderden verzoeken om rechtshulp tussen Nederland en Marokko. Het gaat dan vooral om drugshandel, witwassen, geweldsdelicten en terrorisme. Tijdens zijn bezoek aan Marokko spreekt Hezbollah ook over verdere ontwikkelingen op het gebied van naam- en familierecht en over adoptie. De Zweedse premier Reinfeldt wil met de Groenen gaan praten over een coalitie. Zijn centrumrechtse alliantie won de parlementsverkiezingen, maar raakte de absolute meerderheid kwijt. De alliantie won volgens de voorlopige uitslagen 172 van de 349 zetels. Het is voor het eerst in de Zweedse geschiedenis dat een rechtse regering mag doorregeren. De roodgroene oppositie krijgt 157 zetels. Nieuw in het Zweedse parlement is de rechtspopulistische partij Zweden Democraten met 20 zetels. Deze partij zet zich af tegen het liberale Zweedse immigratiebeleid en bestempelt de islam als grootste naoorlogse bedreiging voor het land. Premier Reinfeldt heeft herhaald dat hij niet met de Zweden-democraten wil regeren. In Groningen en Drenthe zijn deze zomer opvallend veel zitmaaiers gestolen. In Oost-Groningen verdwenen er de afgelopen week alleen al acht, zo meldde RTV Noord. In Drenthe zijn er al zeker 17 gestolen, tegenover 14 in het hele voorgaande jaar. De zitmaaiers worden s'nachts meegenomen uit schuurtjes en garages. De politie raadt mensen aan om de maaimachines met een slot vast te zetten.